Mark met het NOS Journaal. Bij natuurbranden in Italië huis gebracht. De woning was vermoedelijk ingesloten geraakt door de vlammen. Italië wordt al de hele zomer geteisterd door natuurbranden. Het is er kurkdroog en bloedheet. In India is geschokt gereageerd op het bericht dat een meisje van tien geen abortus mag ondergaan. Een rechter in Chandigarh, de hoofdstad van de noordelijke deelstaat Punjab, heeft de abortus verboden... Meisje van tien raakte zwanger na herhaalde verkrachting door de neef van de moeder van het meisje. De verkrachter heeft volgens de vader een bekentenis afgelegd en zit vast in afwachting van zijn proces. In India komen veel tienerzwangerschappen voor, maar dit zou voor Chandigarh de eerste keer zijn dat het om een meisje van tien gaat. In Londen zijn verschillende deelnemers van de WK Atletiek ziek geworden in een van de hotels is nog onduidelijk om hoeveel atleten het gaat, maar volgens de Internationale Atletiek Federatie IAAF hebben meerdere sporters last van buikgriep. Onder hen is ook Isaac Makwala uit Botswana, een van de favorieten vanavond voor de finale van de 400 meter. Hij liet gisteren vanwege buikgriep al de series van de 200 meter lopen. Sifan Hassan heeft haar favoriete rol op de 1500 meter in Londen niet kunnen waarmaken. De Nederlandse atlete kwam als vijfde over de finish. De Keniaanse Olympisch kampioene Kip Yegon, die won het goud. Hassan lag tot de laatste 100 meter nog op kop in Londen, maar daarna werd ze voorbijgelopen. Het weer droog met flinke opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 13. Overdag schijnt eerst de zon nog, vooral in het oosten. Rond de middag neemt overal de bewolking toe en vallen er buien. Het wordt 21 tot 24 graden. De dagen erna blijft het wisselvallig en ook relatief koel met maxima van 20 graden.